Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De beoogde Amerikaanse ambassadeur voor IJsland heeft zijn excuses aangeboden voor een grap die hij heeft gemaakt. Billy Long zou hebben gezegd dat IJsland de 52e staat van de VS zou worden met hem als gouverneur. Dat ligt gevoelig omdat president Trump er serieus werk van maakt om Groenland in te lijven. Long zegt dat daarover grappen werden gemaakt en dat zo ook IJsland ter sprake kwam, maar dat het niet serieus was bedoeld. IJsland reageerde gepikeerd. Volgens een regeringspartij heeft de VS steeds minder respect voor de soevereiniteit van kleinere staten. Het nieuwe kabinet staat mogelijk op 23 februari bij de koning op het bordes. De onderhandelende partijen D66, VVD en CDA mikken op die maandag... omdat die past in de agenda van de koning en omdat de Tweede Kamer dan nog dezelfde week kan debatteren over de regeringsverklaring. De planning is wel krap, want er wordt nu nog onderhandeld over de financiën. Op 30 januari moet er een akkoord zijn. En daarna moeten in drie weken tijd de bewindslieden voor het kabinet Jetten worden gezocht en gescreend. Een onbekend aantal omwonenden van het ontplofte pand in de binnenstad van Utrecht moet de nacht ergens anders doorbrengen. De brand is geblust, maar verschillende gebouwen zijn instabiel. Ook wordt er nog gezocht naar mogelijke slachtoffers, hoewel er niemand is vermist. Een zogeheten USAR-reddingsteam is gisteravond met een speurhond in Utrecht aangekomen. Tientallen woningen zijn afgesloten van gas en elektriciteit. Burgemeester Dijksma zegt dat ze wil kijken wat er mogelijk is voor bewoners die hun huisdier willen ophalen.